5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De minister van Volksgezondheid van Tunesië is opgestapt... nadat in 24 uur tijd 11 baby's stierven in een ziekenhuis in de hoofdstad Tunis. De Tunesische autoriteiten hebben een uitgebreid onderzoek ingesteld. Ook het Openbaar Ministerie is ingeschakeld. Onder meer de medische behandelingen en de hygiëne worden onderzocht. Vermoedelijk zijn de baby's gestorven aan een bloedinfectie... Kinderartsen denken dat er een infectie is ontstaan... door voeding die met een infuus bij de baby's is toegediend. Op de beruchte berg Nanga Parbat in het westen van de Himalaya... zijn de lichamen gevonden van twee Europese bergbeklimmers. De Italiaan en de Schot waren al twee weken vermist. De twee wilden de top bereiken via een route... die nog nooit met succes is afgelegd. Zeker in de winter is het beklimmen van de Nanga Parbat gevaarlijk... die daarom ook wel de Killer Mountain wordt genoemd... Beide slachtoffers waren ervaren bergbeklimmers. Ze waren 30 en 42 jaar oud. De zoekactie naar een vermist bemanningslid van een gezonken binnenvaartschip in Zeeland heeft niets opgeleverd. Gisteravond ging een duiker het wrak in toen het water laag genoeg was om af te dalen. Maar rond middernacht werd de zoekactie beëindigd. De man is nog altijd niet gevonden. Gistermiddag zonk het schip in de monding van de haven bij Vlissingen. Waardoor is nog niet bekend. De eigenaar van het schip is gered. De opvarende die nog wordt vermist is vermoedelijk een buitenlandse werknemer. In Sudan zijn opnieuw negen vrouwen veroordeeld tot zweepslagen. De vrouwen waren opgepakt bij een demonstratie. Volgens de rechter hebben ze zich schuldig gemaakt aan opruiing. Ze krijgen daarvoor twintig zweepslagen en een maand cel. De veroordeling volgt een dag nadat de Soedanese president Bashir...